Er waren veel mensen in het warenhuis toen hij toestak. De zaak in Uden werd meteen ontruimd en gesloten. In de bossen bij Hoogsoeren woedt een grote brand. Er is al zo'n 40 hectare bos verloren gegaan. Er is veel rookontwikkeling. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort is stilgelegd. Niet duidelijk is of de brand zich verder uitbreidt. Door de harde wind worden vonken alle kanten opgeblazen. En daardoor begint het steeds weer op een andere plek te branden. Meer dan 120 brandweerlieden bestrijden de brand bij Hoogsoeren. Er is geen bebouwing in de buurt. Er mag boven Nederland ook weer s'nachts worden gevlogen. Na de heropening van het Europese luchtruim gaf de inspectie alleen toestemming om te vliegen bij daglicht, zodat piloten de eventuele aswolken konden zien. Maar omdat het luchtruim veilig genoeg is, mag er nu ook s'nachts worden gevlogen. De KLM doet dat vannacht nog niet, omdat de vluchten moeten worden voorbereid en alle vluchtschema's al zijn gemaakt. De luchthaven Heathrow bij Londen gaat over een uur weer volop draaien en Air France wil morgen alle verre vluchten uitvoeren. Volgens Schiphol duurt het nog een paar dagen voordat het vliegverkeer volledig is hervat. Het weer, vannacht vooral in het noorden kans op een bui. In de rest van het land opklaringen. Het koelt af naar 4 tot, 2 tot 4 graden. Morgen ook weer kans op enkele buien in het noorden. In het zuiden later zonnig. En het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 van Zandvoort, op 106.9 CFFM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 et le sue paure per lei. Per lei. Per lei.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 forse per non morire mai. Per lei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 alles gaat voorbij. to hurt you. I swear I didn't mean those things I said. I never meant to do that to you. Next time I keep my hands to myself instead. Oh, does she love you? What do you want to do? Does she need? 之后。 him and live. can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 by your side. What do you say? het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks.